Fans van Ajax wilden de spelersbus uitzwaaien, maar het lijkt erop dat er ook fans van Feyenoord naartoe zijn gekomen om te vechten. De meeste supporters zijn gevlucht toen de politie eraan kwam. Over een uurtje is het dus zover. Dan spelen Vitesse en Ajax de bekerfinale in de Kuip. Vitesse-verdediger Dougui heeft er wel vertrouwen in. In zijn hoofd heeft hij de wedstrijd al een paar keer gespeeld. Ik heb een paar keer gewonnen eh, in mijn hoofd, Maak je ook wel eens de winnende? Ja, ook. ook, ook ja? Hoe gaat hij dan? Dan, eh, dan komt er een corner en dan uh, ik hem binnen. Dat is dan de winnende. Maar... Ja, in je hoofd is leuk, maar uiteindelijk eh, gaat het om het echtje. Dus eh, dat eh, moeten we nu gaan doen. Het kan de tweede keer in de geschiedenis worden dat Vitesse de beker wint. Voor Ajax kan het beker nummer 20 worden. In het katshuis is het overleg aan de gang tussen het kabinet en deskundigen over de versoepelingen van de coronaregels. Het gaat erom afschaffing van de avondklok en of de terrassen weer open mogen. En over het Koningsdagfeest in Breda, waar 10.000 mensen mogen komen. Een petitie tegen dat evenement is inmiddels door meer dan 200.000 mensen ondertekend. En het is lang geleden dat we zo'n koude start van de lente hadden. Vanmorgen vroeg was het net iets beneden nul. En daarmee vroor het zeven keer in acht dagen tijd. De laatste keer dat dat gebeurde was bijna 90 jaar geleden. De komende twee nachten gaat het niet vriezen. Dat is goed nieuws voor de fruittelers. Want de vorst zorgt voor veel schade aan fruitbomen. En dan nog het weer voor vandaag. Vanavond kans op een bui in het oosten. Komende nacht kans op mist. Morgen in het zuiden wat regen. Verder zo'n 15 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. In de regio Noord-Holland staat de file op de N208 Sassenheim richting Velserbroek. Tussen Lisse en de aansluiting met de N207 is de vertraging ruim 20 minuten. Tot zover de verkeersinformatie. Wij Nederlanders zijn fan van fietsen.